Dat is het laagste aantal sinds 2013. En dat is goed voor de huizenprijzen, zegt de club die de huizenverkoop bijhoudt. Als de groep investeerders minder actief zijn in deze wijk... zal je zien dat die prijs minder hard gaat stijgen. Je hebt dus een, een eh, afvlakkende prijsontwikkeling als er minder investeerders zijn in de wijk. De belasting voor beleggers die een huis kopen is verhoogd begin dit jaar. Bedoeld om deze beleggers af te schrikken en dat lijkt dus te werken. Jonge Britse vrouwen roepen op om vanavond niet naar de club of de pub te gaan. Ze willen dat horecazaken meer doen om vrouwen te beschermen tegen spiking, stiekem drugs in iemands drankje doen. Er zijn de, de laatste tijd steeds meer meldingen over. het gebeurt niet alleen met drankjes. Sommige vrouwen krijgen een injectienaald in hun been, waarna ze helemaal oud gingen. should be spiked. And until that level is at it's not good enough. And the nightclubs need to do more. Alleen al in de Schotse stad Aberdeen zouden afgelopen maand 15 vrouwen in de horeca zijn gedrogeerd. De Amerikaanse politie heeft een update gegeven over de tragedie op de set van de film Rust. Acteur Alec Baldwin schoot daar per ongeluk cameraregisseur Halina Hutchins dood. Hij dacht dat er losse vlodders in zijn wapen zaten. Het is nog te vroeg om iemand aan te klagen, zegt de politie. Op de filmset zijn veel spullen in beslag genomen voor onderzoek. En walnoot en kastanjes vers uit de natuur halen. In de bossen van Almere worden er tassen vol verzameld door notenliefhebbers. Boswachter Amy ergert zich aan bezoekers die te veel meenemen. Om die big shoppers te kunnen vollen, dan, dan moet je natuurlijk ook de rijpe of de onrijpe noten hebben. En die hangen vaak nog in de boom. Ja, hoe krijg je die? Dus je klimt in de boom, eh, je gaat met tokken, of, eh, stokken eh, de, de boom kapot slaan. alles om die big shoppers maar te vullen en, en al die walnoten mee te kunnen nemen of kastanjes of iets dergelijks. De boswachter snapt dat het magisch is om iets vers uit de natuur te eten... maar ze hoopt dat de verzamelaars wel wat overlaten voor dieren. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen een droge en zonnige najaarsdag. Het is erg zacht. In Limburg kan het zelfs 18 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.